en kan het peil volgens het waterschap naar kritieke waarden stijgen. Friesland en Zeeland hebben naast de regen ook veel hinder van de zeer harde wind. Die stuwt het water nog hoger op, waardoor de gemalen niet kunnen voorkomen dat er op sommige plaatsen wateroverlast ontstaat. In Limburg bereikt de Maas zondag het hoogste peil... maar Rijkswaterstaat voorziet geen grote hoogwaterproblemen. Duitse media melden dat defensieminister Christine Lambrecht heeft besloten op te stappen. Een regeringswoordvoerder wil dat nog niet bevestigen. Het vertrek zou verdere Duitse militaire steun aan Oekraïne kunnen bemoeilijken. Lambrecht ligt al een tijdje onder vuur voor haar weinig daadkrachtige leiding van het departement. Ook was er kritiek op haar nieuwjaarsboodschap. Daarin zei ze dat een jaar vol oorlog haar de kans had gegeven voor veel ontmoetingen met interessante mensen. Drummer Robbie Backman van de rockband Backman Turner Overdrive is overleden. Zijn broer Randy, met wie hij jarenlang in band zat... maakt het nieuws bekend zonder een doodsoorzaak te noemen. Hun eerste hit was in Nederland meteen de grootste... You Ain't Seen Nothing Yet. Robbie Backman was 69. De transfer van Wout Weghorst naar Manchester United is rond. De spits van Oranje tekent een contract tot het einde van het seizoen... bij de club van trainer Erik ten Hag. Eerder vanavond werd al bekend dat de Turkse muziektas, dat Weghorst huurde van Burnley de huurovereenkomst had ontbonden. Burnley verhuurt de 30-jarige aanvaller dus gelijk weer aan United. Het weer, het is vannacht zo goed als overal droog. De wind gaat wat liggen en het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen wordt het al snel bewolkt en gaat het langdurig regenen.